Carmen Verheul met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad op premier Balkenende... omdat hij morgen niet aanwezig is bij het debat over de AOW-leeftijd. VVD-leider Rutte vindt dat een minachting van de Kamer. Hij zegt, net als de SP, dat er zonder Balkenende ook geen debat kan plaatsvinden. GroenLinks-leider Halsema noemt het wegblijven van de premier onbehoorlijk. Het kabinet vindt dat met minister Donner en staatssecretaris Kleinsma... het kabinet voldoende vertegenwoordigd is. General Motors verwacht bij de Opel-fabriek in Europa tienduizenden banen te moeten schrappen. En verder dreigt de directie Opel failliet te laten gaan als de vakbonden niet meewerken aan de sanering. Het personeel van fabrieken in Duitsland en België wil gaan staken uit protest tegen de beslissing van GM om Opel te houden. Mogelijk gaat General Motors verschillende Opel-fabrieken in Duitsland en België sluiten. Bij acht van de dertien politiebureaus in Zeeland zijn vandaag poederbrieven bezorgd, verspreid over de hele provincie. Maar uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het om een onschadelijke stof gaat. Twee politiebureaus werden na de vondst gesloten, maar die zijn morgen weer open. De politie weet niet wie de brieven heeft verstuurd. Het spoorwegpersoneel in België staakt tot morgenavond 10 uur. Ze protesteren tegen de sanering bij een vrachtafdeling van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. De staking heeft ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar Nederland. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt niet tot morgenavond 10 uur. En de Intercity naar Brussel gaat niet verder dan Roosendaal. In de Champions League heeft AZ in Londen met 4-1 verloren van Arsenal. De ploeg uit Alkmaar staat nu laatste in Pool H, maar houdt kans op overwintering in de Champions League. Het weer, vannacht aan de kust buien, soms met onweer. Morgen af en toe regen met plaatselijk kans op onweer of hagel. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS. niet wat je hoort. Amsterdam and I'm not down. I show it, I know it. I've been a fool more than once, more than twice.